your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. Misschien heb je het al. Is het voor jou zeker een goede vrijdag? Misschien heb je het bijna. En heb je een extra lange. Het weekend. Onderweg naar je hopelijk extended paasweekend. Dit is de Slam X Marathon. Met de grootste DJ's elke vrijdag 24 uur lang in de mix. In de hoop dat het eh, nog wat warmer gaat worden voor eh, dit paasweekend. Braziliaanse beat van Vintage Culture. Je hoort Vintage Culture een uur lang in de mix. shake your head, shake not enough. All she wanna do is party, but I'm running out of luck. Now a nigga getting stopped. Dirty bird, I'm a duck. Quack, quack, quack, quack, quack. Going out to the king, seeing all this party and bullshit. And party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Hey, shout out to Big Party. wanna do is party. All she wanna do is fuck. I can't take no more, I'm sorry. Trick, I think I had enough. All she wanna do is party. But I'm running out of luck. Got a nigga getting stopped, Digging deep for the buck. Black man at the warehouse. Only two or three of us. Hunting rabbits in the snow. Wrap each other up in coats. Snow bunnies got me scared. If you know, then you know. Run around all these streets. Haunt the city like a ghost wanna do is party. All she wanna do is fuck. I can't take no more, I'm sorry. Trick, I think I had enough. All she wanna do is party. But I'm running out of luck. Now a nigga getting sloppy. Digging deep for the butt. All night popping Molly, XK, getting sloppy. All around the hotel lobby. Fucking arrows, chemo Black Hunter S. Thompson. Spiraling at the function. Shorty gave me some. Now I'm tripping on the floor. All she wanna do is party. All she wanna do is fuck. I can't take no more, I'm sorry. Trick, I think I had enough. All she wanna do is party. But I'm running out of luck. Now a nigga getting sloppy. Digging deep for the All she wanna do is party. All she wanna do is fuck. I can't take no more, I'm sorry. Trick, I think I had enough. All she wanna do is party. But I'm running out of luck. Now a nigga getting stopped? Dirty bird, I'm a dud. Quack, quack. Quack, 13 minuten over 11. Goedemorgen, Hielk je met de Slam X Marathon en Vintage Culture in de mix. Max, wat ga je doen met eh, je paasweekend? Nog niks eigenlijk. Nog niks? Jij gaat eh, drie dagen lang in landscape modus op de bank liggen? Ja, wel. Oké, <laughs> wat lekker. Je was er naartoe, uh, zou het horen. Ja. Oké. Hey, de track die jij hebt aangevraagd, heeft dat ook wat eh, te maken met de plannen die je hebt voor het weekend? Nee, dat niet, maar het is gewoon een lekker nummer. Oké, jij gaat niet een bepaald plantje in de fik steken? Nee. Nee, oké. Nee, oké. Nee, ik check het maar even. Eh, straks om 12 uur de Slam Mix Marathon Request. En wat wil je horen, eh, Max? ja, Smoke Beat Every Day. Van, de Snoop Dogg. Dog, ja. Lekker zeg. ik ga hem voor je noteren. Ik denk dat hij wel voorbij gaat komen straks vanaf 12 uur. Toppie. Fijn weekend, Dankjewel, eh, Max. Laters. Hetzelfde. Straks eh, alles wat jij wil horen in de mix. Om 12 uur Slam Marathon Request. Tot die tijd de Braziliaanse beats van Vintage Culture. Je luistert naar de Slam Marathon. de Mix Marathon. Vintage Culture in de mix. Wat is het een goede vrijdag vandaag. Letterlijk onderweg naar je paasweekend. Misschien ben je al lekker vrij. Misschien heb je nog een eh, kantoordagje in een uh, eh, half leeg kantoor. Hopelijk staan er dan paaseieren in eh, de pantry. Heel veel sterkte ook met die ene collega die het altijd nodig vindt om te zeggen hoeveel calorieën in een paasei zitten. Ja, ik weet dat er 60 calorieën in een paaseitje zitten. Ga lekker je, je snoepgroente eten. Eh, onderweg naar je paasweekend. Met een eh, festival op je radio. En zondag in mijn show kans op tickets voor een mega festival in Nederland. Daarover eh, zometeen meer hier. Afrojack is er. Axwell is er. André Hazes is er. En dan ben ik nog maar bij de A, hè? Kan nog wel even doorgaan. Een mega line-up op uh, eh, Sabbath Sunday Festival. Ook onder andere Clapton, La Fuente en Chucky. En bij Slam maak je zeven zondagen lang kans op tickets. Je eerstvolgende kans is al aanstaande zondag in mijn show vanaf uh, eh, 2 uur. Jij en je vrienden gratis naar Sabbath Sunday Festival. Vanaf eh, overmorgen. Zondagmiddag, zeven zondagen lang kans op tickets op Savage Sunday Festival. En alvast in de stemming komen met een festival op je radio. Dit is de Slam X Marathon. Vinted Culture. Tot 12 uur bij ons in de mix. looking for slow steps. We slamming it, we pushing it, we giving it. slamming it, we pushing it, we giving it. We slipping the low pass. We keeping the full mess. Not cooking for slow steps. We slamming it, we pushing it, we slamming it, we pushing it, we slamming it, we pushing it, we slamming it, we pushing it, we slamming it, we pushing it, we slamming it, we pushing it, we slamming it. slamming it, we pushing it luister naar de Slam X Marathon. Goed je erbij bent. Later vandaag onder andere Frankie Rizardo hier op de line-up. We hebben Alok. En we hebben Rehab, Rascal, Joe Corey. En zometeen, vanaf 12 eh, uur heb jij het voor het zeggen in Slam X Marathon Request. Dus wat wil je horen zometeen? Het uur is helemaal voor jou. Ik, eh, ik mix alles eh, door elkaar heen, maar eh, de input is volledig aan jou. Dus welke track wil je horen? Welke artiest wil je horen? Pak de gratis Slam app erbij en stuur het even door via het berichtjes-icoon. Straks vanaf 12 uur Slam X Marathon Request. Dit is Vintage Culture bij Slam. try and kick back, it's that. try and kick back, it's that. laatste luidjes van de werkweek... of al eh, flink het weekend begonnen bent. Eh, zometeen voor jou Slam Mix Marathon Request. Alles wat je wil horen in de mix. Wat wil je horen, geef het door via de Slam app. Ik zie eh, van Rafella al House Arrest van Sophie Tucker binnenkomen. James Hype wordt aangevraagd. Doe maar iets van Martin Garrix. Gaan we allemaal fixen. Een paar spots is al uitgewezen, maar nog zeker niet alles. We hebben nog een hoop eh, ruimte over, dus eh, wat wil je horen? Geef het door via een berichtje in de Slam app. Dit zijn de laatste paar minuten van Vintage Culture in de Slam X Marathon.